Renate Kok met het NOS Journaal. De Spaanse koning Felipe heeft het getroffen eiland Mallorca bezocht. Samen met zijn vrouw sprak hij slachtoffers en hulpverleners... over de zware overstromingen die het vakantieeiland deze week troffen. Tot nu toe zijn er twaalf doden geborgen... onder wie een 80-jarige Nederlandse, drie Duitsers en een Brits echtpaar. Eén kind wordt nog vermist. Volgens de eerste ramingen hebben de regenbuien... voor zeker 23 miljoen euro schade aangericht. Opnieuw is de Groningse studentenvereniging Vindicat... in verband gebracht met een mishandeling. Dat gebeurde 1 oktober op de Sociëteit aan de Grote Markt. Zowel het slachtoffer als Vindicat heeft aangifte gedaan. Omdat de vereniging vaker in de fout is gegaan... keren de universiteit en de Hanse Hogeschool dit studiejaar al geen beurzen meer uit aan de bestuursleden. In Duitsland is veel kritiek op het meldpunt dat de rechtspopulistische partij AFD heeft geopend over linkse leraren. De AFD vraagt leerlingen melding te maken van leraren die voor de klas hun politieke voorkeur laten blijken. De Duitse minister van Justitie noemt het meldpunt een middel van dictaturen. Maduro Dam en ook een Friese ondernemer hebben belangstelling voor de letters I Amsterdam. Amsterdam wil af van die toeristische trekpleister bij het Rijksmuseum, omdat die symbool staat voor het gehate massatoerisme. Maduro Dam wil de letters graag overnemen en er I Maduro Dam van maken. Het miniatuurpark is al bezig de ontbrekende letters op een kleiner formaat te figuur zagen. In Friesland zou er het Amsterdam Lake District mee gepromoot moeten worden. Onder die naam worden buitenlandse toeristen naar de Friese meren gelokt. Of en aan wie Amsterdam de letters wil afstaan is nog niet bekend.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 Please fasten your seat belts. Be prepared to go on a ride. This is real. slick, are you? this house of mine. Nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. me see the light within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth.